Clemens Peters met het NOS Journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich de afgelopen avond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter... die eerder al het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de jongeman op de vlucht. Daarbij liet hij een tas vallen, waarin de politie later een explosief vond. Even verderop werd de jongeman aangehouden. Drie dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de tiende ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op de stad aangekondigd... terwijl in het gebied rond Rafah meer dan een miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp zei een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die trekt zich vooralsnog niets aan van de oproepen. Op een industrieterrein in Almere staat een kringloopwinkel in brand. En ook een nabijgelegen palletopslag dreigt door de vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de afgelopen avond... en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. De kringloopwinkel en een kledingopslag moeten als verloren worden beschouwd. Automobilisten in Heteren in Gelderland konden hun ogen niet geloven... toen ze de afgelopen avond wilden tanken bij de BP in het dorp. Een liter super kostte 1,39 euro. Zo'n 60 cent minder dan op de meeste plaatsen. En ook diesel was veel goedkoper. De oorzaak van de prijsdaling was een storing in het systeem. De lage prijzen gingen als een lopend vuurtje door de buurt... met als gevolg lange rijen voor het tankstation. Even na 10 uur was het uit met de pret...